Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De ingestorte parkeergarage in Wormerveer is vrijgegeven voor speurhondenteams die gaan zoeken naar mogelijke slachtoffers. De constructie is als veilig genoeg beoordeeld voor de hulpdiensten. Vanochtend stortte een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage bij een winkelcentrum in. Voordat het gebouw werd vrijgegeven waren er geen aanwijzingen dat er gewonden zijn gevallen. Onstreeks om deze tijd biedt minister Hoekstra van Financiën de miljoenennota aan in de Tweede Kamer. Eerder vanmiddag sprak koning Willem-Alexander de troonrede uit. Hij zei daarin dat meer mensen moeten merken dat het goed gaat. Hij noemde als voorbeeld van een groep mensen die meer vaste grond onder de voeten moeten krijgen de eenzame ouderen. Verder zei hij dat het sinds de bevrijding 75 jaar geleden van het zuiden van Nederland steeds beter is gegaan. De Nederlandse diplomaat Susanna Terstal is benoemd tot EU-gezant voor het Midden-Oosten. Ze gaat per direct aan de slag als speciale vertegenwoordiger voor het vredesproces. Ze gaat werken aan initiatieven die leiden tot een definitieve oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. Op basis van een twee-staten-oplossing. Terstal is voorlopig benoemd tot en met februari 2020. Eerder was ze ambassadeur in Iran en Angola. De een man van 41 uit Barendrecht is veroordeeld tot 40 maanden cel... voor misbruik van zijn neefje en het bezit van grote hoeveelheden kinderporno. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man zijn neefje in vier jaar tijd... verschillende keren ernstig heeft misbruikt. Daar maakte hij ook foto's van. Verder had hij bijna 200.000 foto's en filmpjes van kinderporno... met zeer jonge kinderen. De man werd vrijgesproken van ontucht met een leerling van zeven op een school in Gouda... waar hij werkte als invalleerkracht. Het weer volop zon, in het westen soms wat wolken. Maxima tussen 22 en 30 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm en dan 21 tot 27 graden. Vanaf vrijdag wordt het wisselvallig en koeler.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 <laughs> maar dat mag ook wel, er staan er twintig op. En het heette Le Goulante de Pauvre Jean. Dat, eh, van dit album dat, eh, waren haar twintig grootste eh, successen opstaan. En in de tijd een, ja, een radio-tv-LP, zal ik maar zeggen. Prachtige muziek van Edith Piaf. En we gaan door met Paul Simon. Eh, het album In the Blue Light, vorige week vrijdag eh, uitgebracht. 7 ehm, september dus. En eh, we gaan hiervan het volgende stuk draaien. René en Georgette Magritte with their dog after the war. Dat is de titel van het liedje. En het is oorspronkelijk uitgebracht op het album Hearts and Bones uit 1983. En eh, daar is nog wel wat meer informatie over, zal ik u ook nog even vertellen. Eh, René en Georgette Magritte with Dogs After the War is een ballad geschreven en gezongen door Paul Simon. En eh, nou ja, dat wisten we natuurlijk al. Eh Paul tells a story about... Of, of liever gezegd, Paul vertelt een, verhaal... Eh, dat hij bij Joan Bees thuis was... en eh, was voor haar aan het wachten... Eh, omdat ze eindelijk eens een keertje de, de telefoon neerlegde... zodat ze konden gaan repeteren. Paul Simon pakte een boek van de, van de plank af... en ja, en, en, en daaruit eh, is dit, eh, dit liedje dus eh, voortgekomen. Dus dan weten we ook iets over het ontstaan. En dat is wel heel erg leuk. René en Georges Magritte en their dog after the war. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war return to their hotel suite and they unlock the door. Easily losing their evening clothes, they dance by the light of the moon. To the penguins, the moon glows, the Orioles and the five satins, the deep forbidden music they'd been longing for. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. Renee and merchant migrate with their dog after the war. We're strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the pen five satins, the easy stream of laughter floating through the air. Renee and Georgette Magritte with their dog après la guerre. Side by Decades gliding by like Indians. Time is cheap. Where were dining with the power elite, and they peeked in their bedroom drawer. And what do you think they found hidden away in the cabinet cold of their hearts? The pain. for now and ever after, as it was before. Renee and Georgette Magritte with their dog after the war. Georgia, Georgette Marguerite with that dog after the war. Paul Simon dus van zijn prachtige album In the Blue Light. er komt nog veel meer boys. We halen even uh, Piaf, Edith Piaf dus. Overleed op 47-jarige leeftijd aan een inwendige bloeding. In uh, Place Cachet, dat is de gemeente Gras. En dat is dan weer het departement Alpes-Maritime. En op, dat gebeurde op 10 oktober 1963. Haar lichaam werd per ambulance naar haar huis in Parijs overgebracht. En waar het voor het publiek werd eh, opgebaard. Jean Cocteau, haar eh, grote vriend... Eh, werd binnen enkele uren na het horen van het nieuws over haar dood... door een hartaanval getroffen. En overleed ook. Na verluid eh, zou hij hebben gezegd... ik ben vrees ongeneeslijk ziek. Dat is erg. Piaf is dood en dat is veel erger. Ze werd begraven op uh, eh, Père Lachaise, de beroemde Parijse begraafplaats... waar ook eh, nog andere beroemdheden liggen. En haar begrafenis trok honderdduizenden belangstellenden... en de plechtigheid bij de begraafplaats werd geblokkeerd... door meer dan 40.000 bewonderaars. Charles Aznavour die eh, de start van zijn carrière aan Piaf te danken had, eh, ging eh, met hem op... Uh, ze ging met hem op reis in Frankrijk en de Verenigde Staten. Herinnerde eraan dat de begrafenis van Piaf het enige moment was na de Tweede Wereldoorlog dat het verkeer in Parijs stil lag. Zo, nou, dat is dus alles over Piaf. We gaan verder met een stuk van deze plaat. En dat heet La Valse d'Amour. C'est la valse d'amour On chante dans les faubourgs C'est la romance que chacun danse En attendant l'amour valse d'amour. Il habitait juste en face de chez elle, elle habitait juste en face de chez lui. Il a pensé, oh mon Dieu, qu'elle est belle, elle a pensé, il n'y a pas mieux que lui. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs, c'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il y a toujours un garçon pour une fille, il y a toujours une fille pour un garçon. Alors pour peu que la fille soit gentille, l'histoire s'arrange d'une tendre façon. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un nom. une romance, c'est la valse d'amour. La Valse d'Amour, oftewel de wals van de liefde. Nou, de liefde, daar heeft ze eh, in ieder geval eh, volop van genoten, mevrouw Piaf. Goed, ehm, we gaan verder met Paul Simon. En ehm, voor de mensen die wat later hebben ingezakeld. We zijn bezig met het album In The Blue Light. En dat is het nieuwste, laatste album van Paul Simon. Het kwam uit op 7 september 2018. Eh, vorige week vrijdag dus. Vrijdag een week geleden. Nee, vrijdag een week. Vorige week vrijdag een week geleden. Ja, zo moet ik het zeggen. Toen kwam het uit. En eh, dat was eigenlijk een beetje Paaldag. Want toen kwam het eigenlijk ook hetzelfde, het, diezelfde datum het, het, album van Paul McCartney uit. En eh, daarvan kan ik u wel vermelden dat het alle records breekt. Het staat eh, alweer dik een week op nummer 1 in de Amerikaanse Hot 100 voor albums. Dus dat is alweer heel fijn. Goed. Maar dat is even terzijde, want we zijn nu met Paul Simon bezig. Paul Simon, ooit bekend geworden natuurlijk samen met Art Garfunkel. Als het duo Simon en Garfunkel grote successen had tot en met 1969... toen hun laatste officiële album eh, Bridge Over Troubled Water uitkwam. Daarna eh, is er nog wel een LP van ze verschenen... het live concert in ehm, <clears throat> Central Park, maar nooit meer echt een Ehm, een album vol met nieuw werk. Paul Simon ging eh, vrolijk verder met eh, solo eh, platen maken. En een van de meest aansprekende werken was natuurlijk het album Graceland uit 1986. Een album waarvoor hij eigenlijk verguisd wordt... omdat hij de boycott tegen Zuid-Afrika doorbrak... door dit album bijna in zijn geheel met Zuid-Afrikaanse muzikanten op te nemen. Maar goed, dat is hem ook later weer vergeven. En het wordt nu nog steeds beschouwd als een van zijn beste albums. In ieder geval best verkopende albums ooit. We gaan verder met In the Blue Light. Eh, het, het, nummer wat we nu gaan draaien, dat heet The Teacher. En dat kwam oorspronkelijk weer uit. Dat album is al meer aan bod geweest. Daar was hij volgens mij niet zo erg tevreden mee. Jordan the One uit 2000. Ehm, van dat album dus nu The Teacher. was a teacher of great renown, whose words were like tablets of stone. To navigate the sea of sadness, to shield the fragile mind from madness, gather your goods and follow me, as all around you Well, I was only a child of the city. My parents were children of immigrant stock. So we followed as followers go over the mountain with a napkin of snow and ate the berries and roots that grow along the timberline. Deeper and deeper, the dreamer sleeps on a quilt of stars. It's cold. quickened his step. So the teacher divided in two. One half ate the forests and the fields, the other half sucked all the moisture from the clouds. And we, like fools, were amazed by the power of his appetite. sleeps on a quilt of stars. It's cold. All that remains of the follower's fate are the remnants of charred photographs. The teacher is buried under rubble of stone wind reads his words and it laughs. Deeper and deeper, the dreamer of love sleeps on a quilt. De the One uit 2000 was het oorspronkelijke album waar het liedje op voortkwam. <clears throat> en nu dus opnieuw opgenomen in, op In the Blue Light. Ehm, we gaan verder met Edith Piaf. En van haar gaan we eh, draaien uh, Cri du Coeur. Oftewel, hart. Het hart doet pijn. Het huilen van het hart. Hier komt ze. Prachtig mooi. Peut-être bien qu'ailleurs, une femme a le cœur qui perdu de bonheur, comme moi, et que d'un geste heureux, elle soulève un peu le rideau de soie bleue, comme moi, pour regarder en bas son amour qui viendra la prendre dans ses bras. les yeux de son amour, les bras de son amour. Comme moi, peut-être bien aussi qu'à l'instant elle vit le meilleur de sa vie. Comme moi, et qu'en fermant les yeux, sa main dans ses cheveux, comme moi. Peut-être qu'à son cœur, elle épingle une fleur, et puis regarde l'heure, comme moi, et pense à son amour, aux yeux de qu'alors comme moi, elle voudra crier en entendant monter un pas dans l'escalier. Comme moi, comme moi dans l'instant où mon cœur en suspens se retient un moment contre toi. is toch wel uniek om dit soort muziek nog weer eens eh, eh, te horen op uw eh, radio. ik zou me bijna afvragen, waar hoor je dat nog? Vandaag de dag. Goed, ik laat Piaf nog even doorlopen. Want ik heb nog maar twee liedjes van Simon over op het album. En van Piaf heb ik er nog een stuk of twaalf. <laughs> ja, er staan nog helemaal twintig nummers op. Dus en... <clears throat> <clears throat> we gaan eh, dus gewoon verder nog even met uh, Piaf. En dat, eh, wat we nu komt is een van haar allerbekendste werkjes. ik vertelde het u eerder al. geschreven in de Tweede Wereldoorlog. Tijd van de Tweede Wereldoorlog. Toen zij zowel bij de bezetters als bij het Franse volk buitengewoon populair was. Ze vonden haar allemaal geweldig. Dus dat is wel weer mooi natuurlijk. Want dan heb je ook niks te vrezen. Goed, um, ik heb het dus over het nummer La Vie en Rose. Nou, we kennen natuurlijk nog allerlei eh, remakes ervan. Maar dit is de echte. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retour de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. For the bonheur. des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. t'aperçois, alors je sens dans moi le cœur qui Vian Rose. Ja, ik zei het al, er zijn heel veel remakes van dit prachtige stuk eh, gedaan. Maar dit was echt de oerversie. Ehm, er zijn diverse artiesten, bedoel ik dan, die zich ermee bezig hebben gehouden. Maar uh, nogmaals, dit was de oerversie, het stuk. Het origineel van Edith Piaf. Goed, ehm, we gaan eh, verder met het volgende eh, werkje van het album van Paul Simon. Oh, ik heb er nog drie, zie ik nu. Ik dacht ik er nog twee had, maar het zijn er nog drie. Het volgende is een stuk dat eh, afkomstig is weer van het album You're the One uit 2000. Daar was hij kennelijk niet zo erg tevreden over. Want eh, daar, dat album is eigenlijk het best <laughs> vertegenwoordigd in alle de remakes op dit, op dit nieuwe album van Simon. Darling Lorraine, zo heet het. En we gaan er nu naar luisteren. The first time I saw her, I couldn't be sure. But the sin of impatience said she's just what you're looking for. So I walk right up to her, and with the part of me that talks, I introduce myself as Frank. From New York, New York, New York. She's so hot, she's so cool. I'm not, I'm just a fool in love with dark. really. I rented a room in my parents' place. Anyway, so anyway, Lorraine and I got married, and the usual marriage stuff. And then one day she says to me, from out of the blue, she says, Frank, I've had enough. Romance is a heartbreaker and I'm not meant to be a homemaker, and I'm tired of being darling Lorraine. What? You don't love me anymore? What? You're walking out the door you don't like the way I chew? Well, hey, let me tell you, you're not the woman that I win. You say you're depressed, but you're not. You just like to stay in bed. I don't need you, Lorraine, darling. financially speaking, I guess I'm a washout. Everybody's buying, selling, selling, buying. That's what the whole thing is all about. If it had not been for Lorraine, I'd have left here a long time ago. I should have been a musician. I love. she's so free. I'm tight, but that's me. Still, I feel so good with darling Lorraine. On Christmas morning, Frank awakes to find. door. what? You don't like the way I chew? Well, hey, let me tell you, you're not the woman that I will. Give me my robe. I'm going back to bed. I'm sick to death of you, Lorraine. Sick to death of you, darling. Rain. doctor was smiling, but the news wasn't good. The news wasn't good. Darling Lorraine, please don't leave me yet. I know you're in pain, a pain you can't forget. Your breathing is like an echo of our love. Maybe I'll go down to the corner store and buy us something sweet. Here's an extra blanket, honey, to wrap around. Oh. with April rain and the moon in the meadow took darling Lorraine. Ja, wat een prachtig stuk is dit. Darling Lorraine <clears throat> van dat album In The Blue Light van Paul Simon. En eh, nu gaan we Ea eh, Piaf horen in, nou, misschien wel haar allerbekendste werk. Een nummer dat ook op het eind van haar carrière werd opgenomen. En eh, wat een grote hit werd in 1963 of 62, ja, daaromtrent. Uh, non, je ne regrette We kennen het natuurlijk allemaal... <clears throat> En het is echt haar lijflied geworden. Dat zei ze zelf ook. Eh, dat, dat heb ik dan uit het boek van, eh, van Simone Berthaud. Daar eh, stond het inderdaad in van dit is mijn lijflied. Want ik heb helemaal nergens spijt van. Van haar turbulente leven. Wat ze toch echt wel, wel gehad heeft. Nou, hier komt ie. Non, je Il vient mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. bien. je niet op een verkeerd knopje, op een knopje gaan leunen dat hij ineens op 45 staat. Ja, dat kan met grammofoons nog eenmaal. Dan weet u ook gelijk dat we echt van vinyl draaien, want het ook even een cd niet flikken dit. Hè? Zo is dat. Weet je gelijk dat we het echt van vinyl doen. Dit was Edith Piaf dus met Non Je ne We gaan nog even terug weer naar het eh, album van Paul Simon en daarvan Some Folks Lives Roll Easy. En dat komt eh, van het eh, uit 1975 afkomstige album Still Crazy After All Those Years. Gaat u ervan genieten, want het is mooi. drifting through the summer night, heading for a sunny day. But most folks like folks never catch this. said if I ever got so low I was busted, you could be trusted. song folks less Some folks' lives, zingt hij. En dat zat ik dus echt op het verkeerde been. Want eh, ja, als, volgens mij eh, heb ik geleerd vroeger... als je het met een V schrijft, is het lives. Maar hij zingt gewoon lives. Nou, kan ook. Some folks lives roll easy. Nou, oké. ik vind het goed. Eh, we gaan door nog met een mooi liedje van Piaf. En dat heet Sous de Paris. Jawel, de lucht boven Parijs. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Hmm. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Hmm. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.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 Hmm. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Hmm. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu hmm. viennent du monde entier pour bavarder des eux et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant.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 Het tiende en laatste stuk. En dat heet Questions for the Angels. En dat kwam oorspronkelijk voor op het album So Beautiful or So What uit 2011. Hier is hij nog één keer. Paul Simon. pilgrim on a pilgrimage walked across the Brooklyn Bridge, his sneakers torn. In the hour when the homeless move their cardboard blankets and the new day is born, folded in his backpack pocket questions that he'd copied from his heart. Who am I in this frightened world? Where will I make my bed tonight? When twilight turns to dawn. If you shop for love in a bargain store and you don't get what you bargained for, can you get your money back? If an empty train in a railroad station calls its final destination, can you choose another track? Will I wake up from these violent dreams? with my hair as white as the morning moon. Downtown Brooklyn, the pilgrim is passing a billboard that catches his eye. It's Jay Z. He's got a kid on each knee. He's wearing clothes that he wants us to try. Every human on the planet and all the buildings on it should disappear. Would a zebra grazing in the African savannah care enough to shed one zebra tear? Mm. questions for the angels. Questions for the angels. Questions for the angels. En dat was het eh, laatste stuk van dit prachtige nieuwe album van Paul Simon. En ik kan het u echt aanraden. Ja, de muzikanten die meegespeeld hebben, moet u even schuldig blijven, dames en heren. Want die lettertjes <laughs> zijn zo klein. En dan vraag ik me af, hoe doen die mensen dat die cd kopen? Want dan is het nog kleiner. Dan is het helemaal niet meer te zien. Nou, eh... dat eh, komt nog wel een keer. En anders, als u zelf het album aanschaft... dan kunt u dat zelf allemaal nog eens even rustig nakijken. Ik kon het op internet zo gauw niet vinden. Dus nou ja, maakt het ook uit. Ik heb nog één liedje van Piaf voor u. En ehm, daarna is het afgelopen. Dus maar niet zo'n lang liedje. Maar het is wel een heel bekend liedje van haar. Eh, dus heel oud al. Eh, we hadden vroeger in Frankrijk had je ook zo'n eh, mannengroepje. Dat heette Le Compagnon de la Chanson. Kent u dat nog? Ja de, ja, nou, de, eh, de, de compagnons van het eh, lied, zou ik maar zeggen. Les Compagnons de la Chanson. En eh, die hebben ooit een opname gemaakt met Piaf in de hoofdrol. En ook dit nummer is natuurlijk diverse keren voorbij gekomen. Onder andere in een versie van André van Duin, die er iets heel geks van gemaakt heeft. Maar dit is dus echt de originele opname van Les Trois Cloche. Oftewel de drie klokken. Edith Piaf samen met Les Compagnons de la Chanson. Village au fond de la vallée, comme plus tendre manger à l'église vos petit enfant demain tu une cloche sonne sonne sa voix déconne écho dit au monde qui s'étonne c'est pour Jean-François Nico. C'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine, à peine une flamme, encore faible qui réclame protection dans nos... état. une bonne. Je revois des qu'on Un seul cœur, une seule âme. Il paraîtrait pour toujours. Voyez une pure flamme. s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour. chère est comme l'herbe, elle est comme la fleur d'un champs. Et puis, puis mûr, bouquets et gerbes, il en Une cloche sonne. ik moet uh, helaas afscheid van u nemen tijdens de drie klokjes was hem voor vandaag, de jaren Volgende week dinsdag zijn we er weer, weer met twee andere platen.